Ze zijn daarom op de trein naar het zuiden gestapt. De Nederlandse spoorweg heeft afgeraden om de trein te nemen. Ja, maar met, met, de, fiets is ook zo lastig, hè? Hier naartoe. Heel druk op de trein? Ja, het was echt heel druk. Het is ook een beetje gevaarlijk. Gevaarlijk, ja. Nou ja. Dennis vindt het niet verstandig en ook demissionair coronaminister De Jonge ziet het liever niet, zei hij vanmiddag. De reden dat wij hier een lockdown eh, hebben in Nederland is omdat we ons zorgen maken over het aantal besmettingen, over het aantal ziekenhuisopnames, over de omicron-golf die eraan komt. En als het in Nederland niet verstandig is om in een volle winkelstraat te lopen, is het dat in Antwerpen ook niet en in Aken ook niet. Dus onze indringende oproep herhaald is nu, doe het niet. Door de drukte in wagons heeft het Belgische spoorwegbedrijf besloten om langere treinen tussen Roosendaal en Antwerpen in te zetten. Een man uit Syrië die op het vliegveld van Eindhoven werd opgepakt met dik 30 paspoorten moet 2,5 jaar de cel in. De marechaussee vond in zijn rugzak verschillende Griekse paspoorten, verblijfskaarten en een Egyptisch paspoort. Koop online geen seizoenskaart van Ajax. Die oproep doet de Amsterdamse club nadat de afgelopen tijd meer supporters zijn opgelicht. Mensen bieden op Marktplaats bijvoorbeeld seizoenskaarten aan... en zeggen dat Ajax de boel vervolgens overzet. Maar er klopt niets van, er dus niet in, zegt Ajax. En darter Gerwin Price wil dat het WK wordt stilgelegd, het WK darts. De titelverdediger uit Wales vindt dat verder spelen weinig zin heeft... omdat meerdere darters corona hebben gekregen. Na Raymond van Barneveld, Vincent van der Voort en Michael van Gerwen... testen vanmorgen de Brit Dave Chisnall ook al positief. Het weer. Vanavond wordt het overal vanuit het zuidwesten droog. De temperatuur loopt op naar 12 graden vannacht. Morgen ook zacht, wel een beetje regenachtig. En misschien wel 15 graden. ZFM.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 Onderzoeksbureau Nielsen IQ kwam tot een totale omzet van meer dan 1 miljard euro. Zo'n 20.060 plussers hebben na een sms van de GGD hun afspraak voor een boosterprik vervroegd. Ze had al een afspraak gemaakt toen er nog een half jaar tussen de laatste vaccinatie en de boosterprik moest zitten. Die periode is nu ingekort naar drie maanden. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is ongeveer gelijk gebleven. Er liggen nu 1978 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 515 op de intensive care. Het weer, de meeste regen trekt naar het noordoosten weg. Vanavond kan het nog 13 graden worden. It's a marshmallow world in the winter when the snow comes to cover the ground. It's the time for play. It's a whipped cream day. I wait for it the whole year round. Those are marshmallow clouds being friendly in the arms of the evergreen tree. And the sun is red like a pumpkin head. It's shining so your nose won't freeze. The world is your snowball, see how it grows. That's how it goes whenever it snows. The world is your snowball just for a song. Get out and roll it along. It's a yum, yummy world made for sweethearts take a walk with your favorite girl. It's a sugar date. What if spring is late? In winter, it's a marshmallow world. It's a marshmallow day in the winter when the snow comes to cover the ground. It's the time for play. It's a whipped cream day. And we wait for it the whole year round. But you remember that those are marshmallow clouds being friendly in the arms of the evergreen tree. And the sun is red like a pumpkin head. It's shining so your nose won't freeze. You must remember that the world is your snowball. See how it grows. That's how it goes whenever it snows. The world is your snowball just for a song. Get out and roll it along. It's a yum, yummy world made for sweethearts. Take a walk with your favorite girl. It's a sugar day, but if spring is late, in winter it's a marshmallow world. In winter it's a marshmallow world.